Levi van Eck met het NOS-journaal. Letselschade-specialist Ime Drost is niet te spreken over de vergoeding van Defensie... aan slachtoffers van kankerverwekkende chroom-6-verf. Hij vindt de vergoeding te laag en wil dat iedereen die door de verf ziek is geworden geld krijgt. Nu krijgen mensen met longkanker wel smarte geld... maar die met slokdarmkanker of maagkanker niet. Vandaag maakte staatssecretaris Visser excuses... dat duizenden medewerkers van Defensie ziek werden door chroom-6-verf. De Syrische vluchteling die vorige maand drie mensen neerstak in Den Haag... had volgens zijn advocaat geen terroristisch motief. Dat zou blijken uit de verklaringen die verdachte Malik F. heeft vrijgegeven. Vrij kort na zijn aanhouding zei de politie dat het ging om een verwarde man. Daarop kwam kritiek toen bleek dat F. Allahu Akbar had geroepen. Later werd ook bekend dat de politie in maart een anonieme tip had gekregen... dat F. van plan was om een terroristische daad te plegen. Het Openbaar Ministerie houdt alle scenario's open. Visserijfestival De Aaltjesdagen in Harderwijk... heeft een film over de Oostvaardersplassen na dreigementen uit het programma geschrapt. De afgelopen maanden was er veel te doen over het natuurgebied... omdat ruim 3200 grote grazers de winter niet overleefden. Volgens de organisatie maken de actievoerders geen onderscheid... tussen het natuurbeheer in het park en de vertoning van de film. De vrijwilligersorganisatie achter het festival betreurt de dreigementen. Tennister Serena Williams speelt vanmiddag niet op Roland Garros tegen Maria Sharapova. De 36-jarige Amerikaanse maakte dat kort voor de wedstrijd bekend op een persconferentie. Williams heeft te veel last van een blessure aan haar borstspier. De voormalige nummer 1 van de wereld meldde zich eerder al af voor de graveltoernooien van Rome en Madrid. Het weer in het noorden en langs de kust bewolkt, op andere plaatsen wat zon.